Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Georgische hoofdstad Tbilisi zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering. Ze zijn het niet eens met het voorgenomen besluit om te stoppen met de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie. Meerdere straten in Tbilisi zijn gebarricadeerd. De politie heeft waterkanonnen ingezet om de mensen uit elkaar te drijven. Het is de derde nacht op rij dat het onrustig is in Georgië. Er zijn twijfels over de verkiezingsuitslag van afgelopen oktober. Mogelijk zou er zijn gefraudeerd. De toekomstige Amerikaanse president Donald Trump wil de directeur van de FBI vervangen. en wil zijn vertrouweling Cash Patel de leiding geven over de federale recherchedienst. Trump wil van de huidige FBI-directeur af... omdat die meerdere onderzoeken naar hem liet uitvoeren. Onder meer over de geheime documenten op zijn Mar-a-Lago resort. De beoogde Patel is in het verleden vaak kritisch geweest op de FBI. Onder meer over het onderzoek naar de Russische inmenging in de campagne van Trump. Voedselhulporganisatie World Central Kitchen heeft zijn activiteiten in de Gazastrook opgeschort... nadat drie medewerkers werden gedood bij een Israëlische luchtaanval in Gan Yunis. Het Israëlische leger zegt dat een van de drie gedode medewerkers deelnam aan de aanslag van 7 oktober vorig jaar. World Center Kitchen zegt daar geen weet van te hebben. De bewoners van twee huizen in Wolvenga hebben vannacht ergens anders moeten slapen. Ze konden nog niet terug naar hun huis door een grote brand die gisteren woedde in een complex met garageboxen. 42 woningen werden daarom ontruimd. De brand ontstond waarschijnlijk door laswerkzaamheden.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 is fine. 冒险。 searching for others to make me feel on. But every time I together other girls, they get close and be denied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 Koude buren, koude buren, lege flessen, lege flessen op de gang. Lange tanden, wat een huren, wat een Weinig zon, weinig zon en veel behang. ik kan het niet, ik kan het niet.